Uur. met het NOS Journaal. Bij een bomaanslag in het oosten van Turkije zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. Het zou gaan om een autobom die ontplofte in de buurt van een politiebureau vlakbij de Iraanse grens. Volgens een Turks persbureau worden PKK-terroristen ervan verdacht de aanslag te hebben gepleegd. De natuurbrand in de Amerikaanse staat Californië heeft al tientallen gebouwen verwoest. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle. Gisteren werd al de noodtoestand afgekondigd. Ruim 80.000 mensen in San Bernardino en omgeving zijn geëvacueerd. Technologiebedrijf Cisco ontslaat zo'n 5500 mensen. De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur moet hervormen vanwege de dalende vraag naar netwerkcomponenten. In totaal werken ongeveer 74.000 mensen bij het bedrijf, waarvan 1900 in de Benelux. Het Europese hoofdkantoor staat in Amsterdam. Het is nog niet bekend of daar ook banen verdwijnen. De politie heeft in het Noord-Brabantse Steenbergen elf illegalen in een vrachtwagen aangetroffen. Negen mannen en twee vrouwen zaten verstopt in de laadruimte. De politie had de vrachtwagen aan de kant gezet omdat het buitenlandse kenteken als verdacht stond geregistreerd. Dat meldt Omroep Brabant. De Bulgaarse chauffeur van 45 jaar is gearresteerd voor mensensmokkel. En in Oudwouden in Friesland heeft de brandweer een dode vrouw gevonden in een huis. In de tuin van de woning lag een zwaargewonde man. Die ligt nu met brandwonden in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. En sporter Pieter Brown is voortijdig gestopt met de Olympische Spelen. In navolging van Ilko Sint-Nicolaas moest ook hij de handdoek in de ring gooien op de tienkamp. Hij liep bij het verspringen een liesblessure op en stopte tijdens het vierde onderdeel, het hoogspringen. En dan nog het weer. Het is vannacht op de meeste plekken helder. Alleen in het noorden kunnen in de loop van de nacht mistbanken ontstaan. Het is rond de 14 graden aan zee en 9 in het binnenland. Overdag wordt het opnieuw zonnig met 22 tot 25 graden.